uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De VS en Groot-Brittannië beschuldigen Rusland van het testen van een nieuw wapen... dat vanuit de ruimte satellieten kan vernietigen. De test zou vorige week hebben plaatsgevonden. Het projectiel zou zijn gelanceerd vanaf een Russische satelliet. Volgens de Britten en Amerikanen bedreigen de Russen op deze manier... het vreedzame gebruik van de ruimte. Volgens Moskou gaat het niet om een wapen, maar een klein ruimtevoertuig... dat een Russische satelliet heeft geïnspecteerd met speciale apparatuur. Experts uit verschillende disciplines in de zorg roepen het kabinet op om binnen drie dagen nieuwe coronamaatregelen te nemen om een tweede golf te voorkomen. In een brief aan minister De Jonge, die ook in handen is van Nieuwsuur, schrijven de zorgexperts dat er zo snel mogelijk een mondkapjesplicht moet komen in de horeca en contactberoepen. Daarnaast moet er een verplichte quarantaine komen voor mensen die terugkomen uit landen die code oranje of rood hebben. Gisteren zei minister Grappenhaus dat het kabinet voorlopig niet met nieuwe maatregelen komt. In Zuid-Afrika gaan de scholen vanaf maandag vier weken dicht... om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Dat meldden Zuid-Afrikaanse media na een toespraak van president Ramaphosa. Zuid-Afrika ging in april in strenge lockdown... maar daarna gingen de scholen weer open. Inmiddels loopt het aantal nieuwe besmettingen fors op. De Zuid-Afrikaanse regering heeft daarop besloten de scholen opnieuw te sluiten. De Kroatische ambassadeur in ons land noemt het negatieve reisadvies voor haar land een oneerlijk besluit van Nederland. Volgens haar is de situatie in Kroatië niet ernstig genoeg om alleen nog maar noodzakelijke reizen toe te staan. Het aantal coronagevallen ligt nog onder het Europees gemiddelde, zegt ze. De ambassadeur wijst erop dat ook veel Nederlandse toeristen in Kroatië verrast werden door het besluit.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 Ah, We've got all night. Let's take a Tell me your I'll tell you mine. When it makes us feel better, call it zo'n week toch hard, hè? Het is alweer zover. We zijn er weer. De Nashville Radio Show.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 Ja, jullie weten het zo langzamerhand wel. Een spotlight album, de spiegelplaat, maandartiest, digitale brievenbus en nog veel meer andere leuke muziek. En daar hoort bluegrass ook bij. In 2013 bracht Alan Jackson het album The Bluegrass Album uit. En van het album album ga je nu luisteren naar Ain't Got Trouble Now. Nashville Radio Show. Bluegrass. Girl I love, she sure was pretty, but always running around. She finally ran off with a boy from the city and I ain't got trouble now. I ain't got trouble now. No, I ain't got trouble now. I had it before and I'll have some more, but I ain't got trouble now. my back for the meanest man in town. Today I walked out and I ain't going back, and I ain't got trouble now. I ain't got trouble now, no, I ain't got trouble now. I had it before and I'll have some more, but I ain't got trouble now. since it caught on fire, and I ain't got trouble now. I ain't got trouble now. No, I ain't got trouble now. I had it before, and I'll have some more, but I ain't got trouble now. this town whiskey goes down smooth as honey, and I ain't got trouble now. I ain't got trouble now. No, I ain't got trouble now. I had it before and I'll have some more, but I ain't got trouble now. I ain't got trouble now. No, I ain't got trouble now. I had it before and I'll have some more, but I ain't got trouble now. I ain't got trouble now. before and I'll have some more, but I ain't got trouble now. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus via info.nashvilleradio.nl. Kregen we muziek opgestuurd uit Engeland. De nieuwe single van country rock zangeres Biddy Ronell. Dit is Trill. Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. Why have you left the one you left me for? Has she heard like me that slamming door? Did you leave for good or just get bored? Why have you left the one you left me for? she heard me for? As she heard like me that slamming door, did you leave for good or just get bored? Why have you left the one you left me for? 70 alweer. Crystal Gale en Why Have You Left The One You Left Me For. En weet je de connectie die ze heeft met onze is. Ben jij zo'n country fan dat je weet dat Crystal Gale de zus is van Loretta Lynn? Als je dat weet, ja, dan heb je een applaus voor jezelf verdiend. Ehm, we gaan verder met uh, gospelmuziek. Little Big Town heeft ook een heel mooi nummer opgenomen in 2017. En dat komt van hun album The Breaker. Dit is The Beat of Bible. be falling off the binding, but every line in it still holds up. And this beat up eye. Bye. Big Town. En dat heet de Beat Up Bible. We gaan nog een keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. We gaan naar Odessa, Texas. Voor muziek van Creed Fisher. En dat nummer heet I'm Growing Older, but I'm Not Growing Up. Ik zou zeggen, hou je vooral aan deze uitspraak. Living on the edge, always on the go. I ain't got no place of mine. This highway is my home. If you ask me how long I've been rambling around. If I had to guess, I would say the day my feet hit the ground. can't take my cash. If you ask me how long, I'll be rambling around. If I had to guess, I would say six feet under the ground. <laughs> That's about right. ik eigenlijk ook best wel. Ik ga ook wel even wat te drinken pakken. En dan gaan jullie ondertussen even naar Nashville Legends luisteren. Want ik ben heel benieuwd wat Joop nu weer voor jullie heeft klaarstaan. De man waar we het vandaag over gaan hebben werd geboren in 1923 op 17 september om precies te zijn. In Mount Olive in Alabama. En zijn, uh, zijn voornamen zijn Hiram King en zijn achternaam is Williams. Nou, je voelt hem al aankomen. Dit is de eerste country en western superstar alle tijden. We hebben het over Hank Williams. Hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Zijn feitelijke carrière duurde maar zes jaar. Dat had er natuurlijk voor een groot gedeelte mee te maken dat hij niet ouder is geworden als 29. Maar in die zes jaar uh, componeerde hij en bracht hij 31 singles uit... die bijna allemaal redelijk succesvol waren. Hij had 11 nummer 1 singles, waaronder deze. I got a feeling of the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. Al vanaf jonge leeftijd was Williams geïnteresseerd in muziek. Toen hij acht was, kochten zijn moeder en zijn tante voor hem een tweedehands gitaar voor 3,50 dollar en cent. Voor die tijd was dat een gigantisch bedrag. Op straat luisterde hij heel veel naar bluesmuzikanten, gospelmuziek en rhythm and blues. En dat had een hele grote invloed op zijn muziek. Op zijn veertiende richtte Williams met enkele jeugdvrienden de Drifting Cowboys op. De band die hem gedurende zijn hele carrière zou begeleiden. Zo ook op deze single. I saw the light, I saw the light, no more darkness, no more night. Dit nummer I Saw The Light schreef Williams toen hij eh, op de achterbank van de auto samen met zijn moeder terugreed van een optreden. Williams had toen al grote problemen met alcohol en met drugs... en lag redelijk voor hapengapen achter op de bank. En toen ze terugreden zag hij de lichten van Nashville in eh, de verte... En eh, had toen een openbaring dat hij op deze manier niet verder kon en dat hij zijn leven zou moeten gaan veranderen. Helaas, hij heeft erover gezongen. Het is een van de meest succesvolle platen geworden. Maar in 1953, om 1 januari om precies te zijn... overleed Hank Williams aan een overdosis morfine en alcohol. Hear that lonesome whippoorwill He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. Williams Sr. Hij overleed dus 1 januari 1953. Hij werd 29 jaar en was een van de allereerste country superstars. En nog steeds verkoopt hij miljoenen platen. De nummer wat wij deze week helemaal gaan draaien is Your Cheating Heart. Dit is onze National Legend van deze week. Graag tot volgende week. Veel plezier met Astrid. Dag. Your heart make you cry and cry and try to sleep. But sleep won't come. Not true. You're cheating hard. Met nu country uit Nederland. Hermans en Everybody Falls in Love Again. Country van Nederlandse bodem. En van Nederland is maar een heel klein stapje naar België, want daar komt de volgende artieste vandaan. Zij heet Aina Rose en dit is Somebody Somewhere. Sí. manieren contact maken met de National Radio Show. Maar we hebben natuurlijk sinds kort ook nog een telefoonnummer. Jawel, daar kan je je WhatsApp, uh, voicemail berichtjes of gewoon je, uh, je sms'jes naartoe sturen... als je iets over de show wilt weten of iets te vertellen hebt of nieuwe muziek wilt sturen. Dat kan naar 0664284435 En van buiten Nederland moet daar natuurlijk plus 31 voor. Gaat dit allemaal te snel voor je? Het staat ook allemaal op de website van de National Radio. Radio. Dus www.nashvilleradio.nl Gaan we verder met de Americana. Van het album Chasing Butterflies uit 2018 is dit Edward David Anderson en the Ballad of Lemuel Penn. Lieutenant Colonel Penn, two good men, drove off into the Georgian night. They were heroes from the war, but it was 1964, so they were looking to stay out of sight. Unbeknownst to them, three-bed man We're out late and driving around Saw the out-of-state tag and the driver was black So they filed him right out of town Lemuel Penn is a good man And somebody's kin Lemuel Penn was a good man And he died because of his own 20 miles past Athens. The next thing that happened caught the mule by surprise. He saw headlights in the mirror, coming fast and getting clear through the fog in the dead of the night. As they came upon a bridge that was just beyond a ridge, they pulled up right close to his side. Three men from the clan shot twice, killed a man, left him on a bridge there to die. Lemuel Penn was a good man. It's somebody's kin. Lemuel was a good man. in a hurry and they set the guilty killer nummer van onze maandartiest draaien, want er is zo langzamerhand tijd voor geworden. Nummer uit 1973. Het werd een nummer 1 hit voor Loretta en het is een nummer van haar zevende album met dezelfde naam. En die heet Love is the Foundation. Dit is de Nashville Maandartiest. I've seen him. de afgelopen week weer eens in het platenarchief van de Nashville Radio Show gedoken... om een mooi Spotlight album te vinden. En eh, ik heb er volgens mij wel eentje gevonden. Het debuutalbum van Brooks Dunn. Het werd in 1991 uitgebracht en heet Brand New Man. Het is een album dat geproduceerd werd door Don Cook en Scott Hendricks... en het kreeg in Amerika de status zes keer multiplatinum... omdat het zes miljoen keer over de toonbank ging. Ja, nou, dan verdien je toch leuk, lijkt mij. Je gaat twee nummers uh, horen van het album achter elkaar. Neon Moon en daarna My Next Broken Heart. Dit is het Nashville Spotlight Album. When the sun goes down on my side of town That lonesome feeling comes to my door And the whole world turns at a table or two way in the back where I sit alone and think of losing you. I spend most every night in. again. eerste twee nummers van het album Brand New Man van Brooks and Dunn. En in het tweede uur ga je natuurlijk nog twee andere nummers horen. Wij gaan nu naar 1968. Toen maakte ze ook al hele leuke countrymuziek. Lynn Anderson is dit en Promises, Promises. You promised you would be true to me. But we both know you could never be. You've been putting me on since the day Nashville Country Radio, the best in country music from the past to the present.